Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Acht voormalig gebeurde op basis van het vredesakkoord uit 2016. Daarin staat dat tien parlementszetels worden gereserveerd voor voormalige varkleden. Twee van hen konden niet bij de ceremonie aanwezig zijn. Een van hen zit in Amerika een straf uit wegens drugshandel. De ander zit ondergedoken. President Santos hield bij de ceremonie een toespraak. Hij kreeg in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede... voor zijn inspanningen om de Colombiaanse burgeroorlog te beëindigen. Volgende maand maakt Santos plaats voor zijn opvolger Duque. Die wil het vredesakkoord aanpassen. Van de 17 mensen die verdronken bij het bootongeluk in de Amerikaanse staat Missouri komen er 9 uit één familie. Twee andere leden van dezelfde familie hebben het ongeluk overleefd. De boot, een amfibievoertuig, maakte donderdag met 31 opvarenden een rondvaart over het Table Rock meer in Missouri toen het weer plotseling omsloeg. Daarvoor was ook gewaarschuwd. In een onweersbui met zware windstoten zonk de boot. 14 mensen konden worden gered, zeven van hen moesten naar het ziekenhuis, van hen zijn er twee in kritieke toestand. De Italiaanse politie heeft twee gestolen schilderijen teruggevonden. Het gaat om een kunstwerk van Renoir en een van de Rubens. De doeken verdwenen vorig jaar in Monza. De dieven deden zich voor als kopers en hadden een contract opgesteld... waarin ze beloofden 26 miljoen euro te betalen. Maar toen de verkopers waren afgeleid... gingen de criminelen er met de schilderijen vandoor. Vorige maand pakte de Italiaanse politie al vijf van de acht verdachten op... en nu zijn ook de doeken terecht. Ze werden gevonden in een magazijn in Turijn. Het weer. Vannacht kan hier en daar een enkele onweersbui vallen.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 Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe. Bomb it just disco. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it feel it safe. till we smashed up. feel it alright, and we rock the ghetto blaster. rock Rockin' Well, I know you just don't care. was to Tiffany. She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kind of liked it.